4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Dekker zegt dat hij er alles aan gaat doen om te voorkomen... dat er nog eens zoiets gebeurt als in de zaak Michael P. Hij wil dat instanties beter gaan samenwerken... en dat informatie goed wordt overgedragen. Op de vraag of Anne Faber nog had geleefd als er geen fouten waren gemaakt... zei de minister dat het onmogelijk is om die vraag te beantwoorden. Verder zei Dekker in het debat in de Tweede Kamer... dat hij de Kamer regelmatig gaat informeren over de maatregelen die hij gaat nemen. Anti-abortusdemonstranten van de stichting Schreeuw om Leven... Eh, stoppen met hun acties bij abortusklinieken. Ze zeggen dat ze zijn bedreigd... en dat ze agressieve reacties krijgen van voorbijgangers. Ze gaan weer verder met hun acties als hun veiligheid kan worden gewaarborgd. Vorige maand werd bekend dat 14 abortusklinieken klachten binnenkrijgen over de demonstranten. Vrouwen zouden zich geïntimideerd voelen door de activisten... die de vrouwen aanspreken en folders uitdelen. Buitenlandse webshops zijn steeds populairder onder Nederlanders. Afgelopen jaar kochten zo'n 5 miljoen mensen daar iets. 1,2 miljoen meer vergeleken met het jaar daarvoor, zegt de brancheorganisatie thuiswinkel.org. In totaal kochten we voor 880 miljoen euro aan buitenlandse spullen en diensten... bij vooral Chinese webshops zoals Alibaba. In totaal kochten Nederlanders voor ongeveer 24 miljard euro aan spullen online. Ronde Groot is opnieuw de, de interimtrainer van NEC. Samen met Adrie Bogers en Rogier Meijer neemt hij tot het einde van het seizoen de taken over van de ontslagen Jack de Gier. De club uit Nijmegen wil graag promoveren naar de eredivisie, maar staat op dit moment slechts 14e in de eerste divisie. Voor de Groot is het niet de eerste keer dat hij nek uit de brand moet helpen. Hij was de afgelopen jaren al vaker interimtrainer na het ontslag van een trainer. Het weer. Vooral in het zuidwesten een aantal pittige buien, mogelijk met hagel en onweer. In het oosten is het bewolkt met soms regen of motregen. Het is een graad of 10. Morgen ook bewolkt, met vooral in het noordoosten kans op wat regen. Morgen wordt het opnieuw zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal.